Aanleiding voor het onderzoek was een uitzending van Eén Vandaag... waarna de Tweede Kamer opheldering wilde. De conclusie is nu dat er geen concrete aanwijzingen zijn... dat andere mensen betrokken waren bij de voorbereiding van de moord op Van Gogh. Er zijn ook geen aanwijzingen dat anderen van het moordplan op de hoogte waren. Staatssecretaris Van Dam ziet niets in het verbieden van kiloknallers, zoals zijn eigen partij, de PvdA, wil. Volgens Van Dam geeft een verbod geen garantie dat het dierenwelzijn verbetert. Ook gelooft hij niet in sturing van bovenaf. De staatssecretaris wil met de hele keten in gesprek over hoe kan worden voorkomen dat er wordt gestund met de prijzen van vlees. Sommige fracties in de Tweede Kamer reageerden teleurgesteld. Volgens de ChristenUnie werkt overleg in deze sector niet. In België zijn opnieuw twee verdachten van de aanslagen in Parijs opgepakt. De twee zijn, zijn zondag al gearresteerd. Het is een Fransman van 20 die op vliegveld Saventum het vliegtuig naar Marokko wilde nemen. Hij zou dit jaar twee keer hebben geprobeerd naar Syrië te reizen. De andere verdachte is een Belg van Afrikaanse afkomst. Hij werd opgepakt tijdens een huiszoeking in de Brusselse gemeente Molenbeek. Politiemol Mark M. had geen toegang tot supergeheime informatie. Hij heeft informatie opgevraagd die te maken had met tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Maar hij had maar toegang tot het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat hij niet bij informatie kon over politie-infiltranten, informatie van de criminele inlichtingeneenheid of het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het weer bewolkt en tot de avond droog in het oosten en zuidoosten. Eerst nog wat zon en het is een graad of 10. Morgen eerst wat regen, later zon en ook ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 9 kilometer file door een kapotte auto.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 De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, derde jaar hang, aflevering nummer 2. Eh, u bent, uh, wij zijn te bereiken via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken op de livestream en luisteren... internet even intikken zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met de Move en daarna Little Stevie Wonder... Allemaal lekkere jaren 60 muziek nog. Twee uur lang heel veel plezier. Veel, genoegen. toen heette nu nog Little Stevie Wonder uit 1963 met Fingertips Part 2 van de LP The Jazz Soul of Little Stevie. En we begonnen met de Fire Brigade van The Move. Heerlijk nummer met onder andere Carl Wayne, Bev Bevan, Jeff Lynne en Rod Wood. Zo is dat. Eh, de werktitel van het volgende nummer, dat was Been Gone and Done It. We kennen het eigenlijk onder de echt actuele titel... Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. En dat is dan ABBA. Een keer die werktitel Been Gone and Done It. En wij kenden het dus beter onder Gimme Gimme Gimme van ABBA uit 1979. Eh, eh, zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 3 december 1965, vijf nieuwe binnenkomers. Allemaal in de onderste regionen van nummer 39 tot en met 32. En de eerste nieuwe staat op 39 dus. En dat zijn de Shadows met uh, War Lord. Shadows en Warlord. Eén plaatje hoger, de Walker Brothers. My Ship is Coming In op 38. John en Gary. The Walker Brothers en My Ship Is Coming In. Een gigant van een hit. En niet alleen in Engeland. Ook de volgende magazijn van de Kings. Nieuw op 34. Till the End of the Day. Baby, I feel good. From the moment I voor de Kings Till the End of the Day, nieuw op 34. Dan krijgen we 33, ook nieuw, Fontella Bass met Rescue Me. op 33 eh, van Zellebaas en Rescue Me. En daar ze dan ook mee in de categorie One Hit Wonders eh, Steken. S-T-E-K-N, ja, steken. Ehm, dan gaan we toe naar de, de hoogste nieuwe en dat is dan per saldo. De klapper van de week, En deze keer gaat die klapper van de week naar eh, Chris Andrews met zijn To Whom It Concerns nieuw op 32. My friends, please hear me do. I've got a message just for you. van eh, Chris Andrews, To Whom It Concerns. De hoogste nieuwe in de top 40 van 50 jaar geleden. Nieuw op 32. En voordat we de tip van Willem gaan draaien... gaan we eerst even naar het jaar 1955... met de Fontaine Sisters en The Hearts of Stone. Hearts Sisters met The Hearts of Stone uit 1955. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt uit 1968. Een heerlijk nummer van Donovan. Die werd eerst beroemd als eh, tegenhanger van Bob Dylan. Engelse protestzanger, maar hij werd al snel een Engelse bard, zeg maar.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 was tired of being poor, and he wasn't into selling. hurts me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. nummer, geschreven door Stephen Stills, uitgevoerd door hemzelf en zijn maten Crosby, Stills, Nash Young. En het heette 4 and 20 van het album Déjà Vu. En daarvoor natuurlijk de tip van Willem Atlantis uit 1968. En van wat rustigere muziek gaan we naar de Rolling Stones. Ja. waren dit Rolling Stones met Mixed Emotions. We hebben nu eh, in eh, heel Europa een vluchtelingenprobleem. Maar dat was er in de jaren 70 ook al. De volgende groep, dat waren eh, vluchtelingen uit Griekenland. Axis, die vestigde zich in uh, Frankrijk. Richtte de groep op en hadden een paar hits. Ella Ella en deze Someone. Kleinbart met de rest van de Teddy Bears... waaronder Phil Spector en drummer Sandy Nelson. To Know Him is To Love Him uit 1969. Uh, eh, pardon, 1957. We gaan naar 1969, een eh, top 100 hit uit dat jaar. The Bee Gees en Don't Forget to Remember. believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. 1969. De Bee Gees en Don't Forget to Remember. En we moeten het wat de Bee Gees betreft met de herinneringen blijven doen. Want Barry in zijn eentje, in zijn eentje gaat die sound niet meer kunnen maken. Ehm, ik heb al eens eerder gezegd, ik heb een top 10. Daar staan wel duizend nummers in. <laughs> En dit hoort er ook bij. Midnight Oil met Beds Up Burning. river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say. echt in de top 10, zeg maar. Zou ik maar zeggen, ja. ja. Dat waren eh, <laughs> Midnight Oil en Beds A Burning. Eh, het is bijna tijd, nog anderhalve minuut. En die wordt voor ons opgevuld door uh, Joe en Eddie met de Rebel Rousers.